Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Zoetermeer zijn twee mensen doodgeschoten. Dat gebeurde voor een sportschool. De slachtoffers zouden een vader en een zoon zijn. Twee verdachten gingen er na de schietpartij vandoor. De politie is op zoek naar hen, onder meer met een helikopter. Er zijn berichten dat er iemand is opgepakt op de A12... maar de politie kan dat niet bevestigen. In de RAI in Amsterdam zijn aandeelhouders van Axo Nobel bij elkaar voor de jaarvergadering. Aangenomen wordt dat daar ook wordt gepraat over de hardnekkige overnamepogingen door het Amerikaanse PPG. Honderden werknemers van Axo Nobel protesteren bij de RAI tegen de overname. Gisteren kwam verfabrikant PPG met een nieuw hoger bod op het concern. Een Kamermeerderheid wil een wettelijke bescherming voor Nederlandse bedrijven tegen vijandige overnames. Gedacht wordt aan een vaste bedenktijd bij ongewilde overnames, meldt Nieuwsuur. Op die manier kunnen bedrijven hun aandeelhouders nog uitleggen waarom een overname volgens hen toch geen goed idee is, ook al ligt er een hoog bod. Aanleiding voor het pleidooi is de buitenlandse interesse in Unilever en Axo Nobel. De ziekte van Lyme kost de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 19,5 miljoen euro. Het RIVM heeft voor het eerst de kosten berekend voor bijvoorbeeld medische behandeling en werkverzuim. Per jaar lopen 25.000 mensen de ziekte van Lyme op door een tekenbeet. Ongeveer 1500 mensen krijgen een ernstige infectie. In Parijs is de agent herdacht die vorige week werd doodgeschoten op de Champs-Élysées. De herdenking was op de binnenplaats van het bureau van de politie. Er was onder meer een minuut stilte. Behalve honderden collega's waren ook de Franse president Hollande... en de twee presidentskandidaten Macron en Le Pen aanwezig. Het weer, zon, bewolking en buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Een stevige noordwestenwind ook en het is 8 tot 10 graden. Morgen en op Koningsdag opnieuw buien, maar ook zon. Vanaf vrijdag zachter en vaker droog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.